Dat is het hoogste niveau sinds september 2008. Vooral de huurprijzen stegen sterk. Met een gemiddelde huurstijging van 4,5 procent... is er sprake van de grootste stijging in 18 jaar tijd. Verder zijn telefoon- en internetdiensten duurder. Ook voor kleding moet meer worden betaald. Auto's zijn daarentegen juist goedkoper geworden. In Nederland stijgen de prijzen veel sterker dan in de rest van Europa. De gemiddelde inflatie in de eurozone bleef in juli gelijk op 1,6 procent. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes is voorzichtig positief over een economisch herstel. De internationale ontwikkelingen geven hoop, zegt hij. De handel trekt aan en een economie als Nederland die sterk afhankelijk is van de wereldeconomie kan daar alleen maar van profiteren, zei Wientjes. Hij pleit nu voor rust en voor het niet verzwaren van de lasten van burgers, ook al moet er 6 miljard euro worden bezuinigd. Daarnaast wil hij dat pensioenfondsen de komende tijd niet hoeven te korten. De Syrische regering ontkent dat er een aanslag is gepleegd op president Assad. Syrische rebellen hadden dat gemeld. Volgens de eenheden was er een konvooi met de auto van Assad onder vuur genomen. De president was op weg naar een moskee in de buurt van zijn presidentieel paleis. Na de ontkenning door de regering liet de Syrische staatstelevisie beelden zien van een biddende Assad in de moskee. Het verhaal over een concert van André Rieu op de Noordpool is een grap. Dat heeft zijn zoon Pierre gezegd. Gisteravond kwam bij veel media een persbericht binnen over een concert op de Noordpool door het orkest van André Rieu. De orkestleider zou daarmee aandacht willen vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Volgens Pierre Rieu zijn er in 2009 wel plannen geweest voor een dergelijk concert, maar bleek al snel dat dat niet op een milieuvriendelijke manier kan. Het weer, in het oosten eerst nog wat bewolking, maar later overal zon. Het wordt 20 tot 22 graden bij een matige noordwestenwind.